Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 28 mensen omgekomen... bij een aanval op een militaire academie. Regeringsmilitairen zeggen dat het opleidingscentrum gisteravond laat... vanuit de lucht werd bestookt. De aanval zou uit het oosten zijn gekomen... waar het leger van oud-generaal Haftar actief is. Die probeert de internationaal gesteunde regering in Tripoli te verdrijven. Haftar ontkent betrokkenheid bij de aanval op de academie. Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken kampt met sinds gisteravond met een grote cyberaanval. Het is niet duidelijk hoe groot de impact van de aanval is. De overheid vermoedt dat een ander land achter de aanval zit. Er zijn direct tegenmaatregelen genomen. Informatiediensten zoals reisadviezen staan vooralsnog gewoon online. In september werd de Oostenrijkse conservatieve partij (ÖVP) e ook getroffen door een hackaanval. Volgens partijleider Kurz was het een poging om de verkiezingen van die maand te manipuleren. De Verenigde Staten hebben 52 Iraanse doelen geselecteerd... die worden aangevallen als Iran een aanval uitvoerde... als vergelding voor de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Dat heeft president Trump getwitterd. De Iraanse doelen verwijzen volgens president Trump naar de Amerikanen... die in 1979 langer dan een jaar werden gegijzeld... in de Amerikaanse ambassade in Teheran. In Irak hebben gisteren duizenden mensen afscheid genomen van Soleimani... en van de Iraakse militieleider die ook omkwam bij de aanval van vrijdag. Soleimani wordt later overgebracht naar Teheran. Bij een brand in een dierenwinkel in de Duitse stad Remscheid... is een groot deel van de dieren omgekomen. Na ongeveer anderhalf uur was de brand gisteravond onder controle... maar een groot deel van de dieren kon niet worden gered. Alle vogels kwamen om en ook veel kleine dieren in kooien zijn gestikt. Het gaat om tientallen konijnen, cavia's, ratten, muizen en hamsters. Het is de tweede grote brand waarbij dieren omkwamen in een week in Duitsland.